Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de provincie Groningen geldt tot 8 uur vanochtend code oranje vanwege sneeuwval en gladheid. In de rest van het land geldt code geel. Gisteravond was er al verkeersoverlast door gladheid. Op de N9, net boven Alkmaar, stonden auto's urenlang vast. De weg was in beide richtingen geblokkeerd na slippartijen. Ook bij Groningen leidde gladheid tot lange files. Door een staking bij ProRail rijden er vanochtend tot 9 uur geen treinen in het noorden en oosten van het land. De verkeersleiders in Groningen, Zwolle en Arnhem staken voor een loonsverhoging van 13 procent. Net als bij eerdere stakingen zullen ook reizigers buiten die regio's last hebben van vertragingen en uitval van treinen. Het is de zesde staking in twee weken tijd. In Azerbeidzjan begint de laatste officiële dag van de klimaattop. Er is nog geen akkoord in zicht, wat betekent dat de top waarschijnlijk nog in het weekend doorgaat. Met name de financiering van klimaatbeleid is een struikelblok. Arme landen verwijten de rijke landen dat die geen concrete bedragen noemen. Onvrede is er ook over een tekst waarin niet meer wordt gesproken over het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Toch is er nog wel hoop dat de top met enige vertraging alsnog een akkoord zal opleveren. Donald Trump heeft een nieuwe kandidaat voorgedragen als minister van Justitie. Het is Pam Bondi, de voormalige hoofdaanklager in Florida. Zij moet Matt Gates vervangen, die zich gisteren terugtrok... omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. De 59-jarige Bondi was al jurist voor Trump tijdens zijn eerste presidentschap. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met hagel of sneeuw. Minima in het binnenland rond het vriespunt.